Je kon luisteren naar de Coral. De Coral die binnenkort naar Nederland komt, wel binnenkort. Duurt nog een paar maanden. Het zal namelijk in april zijn. Dan zullen zij optreden in Motel Mozaïek. En dat is een festival, Motel Mozaïek, dat in Rotterdam plaatsvindt. En dat zal zijn op vrijdag 8 april en zaterdag 9 april. En de Coral die zal daar op zaterdag de 9e optreden. Het is een heel gevarieerd programma wat... Eh, ze te bieden heb, de, hebben daar bij Motel Mozaïek. Onder andere Agnes Obel, die dus vanavond in eh, Groningen staat... tijdens Eurosonic, die zal daar optreden op de vrijdag. En Leaky Lee, dat is dan weer uh, dance repertoire, die zal er ook verschijnen. <laughs> en verder ook... Uh, singer-songwriter Josh Ritter met zijn Royal City Band. Nou, heel aantrekkelijk ziet het er allemaal uit. Motel Mozaïek. Maar dat is pas in april. <laughs> dan is het alweer eh, lente is een beetje. Of de lente komt er maar aan. Mhm. Het is lente, ja. Gaat wat daarom ophouden. De blaadjes komen naar de bomen. En alles ziet er dan eh, weer zonnig en vrolijk uit. Mogen we in ieder geval verwachten. Beter dan nu met al die regen. ah, ja. Nou, dit uur heb je in ieder geval nog uh, een studiosessie te goed.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 Komt deze Roll Away Your Stone, waarmee we dan aangekomen zijn bij eh, het instrument de, de banjo... die in eh, diverse muziekstijlen wordt gebruikt. Uh, Dixieland bijvoorbeeld. Maar daar komen we dadelijk op terug. We gaan eerst luisteren naar eh, Abigail Washburn. Dat is een uh, zangeres, nog niet zo oud. Een jaar of dertig is ze ongeveer. En ze heeft net een tweede cd afgeleverd onder haar eigen naam. Eh, dat wil niet zeggen dat ze alleen maar met solo-repertoire bezig is... want ze treedt ook op in diverse andere bands. Maar goed, in ieder geval, wat ik je wil laten horen... dat is een track uit City of Refuge. Dat is dan namelijk dat tweede album van haar dat net is verschenen. ik al Washburn met banjo en zang. Wat je van die cd van haar gaat horen, City of Refugee, dat heeft als titel Chains. ze eh, juristen worden. Deze eh, Abigail Washburn. Maar op een gegeven moment kwamen ze toch terecht eh, in Tennessee. En daar ontmoetten ze muzikanten en gingen ze voor de muziek. En dat is uiteindelijk een goede keus geweest, want ze maakt vrije muziek. En niet geheel zonder succes. City of Refugee, dat is de titel van de tweede cd van haar... die net is uitgekomen, en van Abigail Washburn. Dit keer luisteren naar de door haar gecomponeerde Song Chains. klarinetspel van Monty Sunshine en op de banjo Lonnie Dunnigan. Wildcat Blues, een opname 1955. En als je het hebt over banjo's en banjo-spelers... dan mag eh, de naam van Bella Fleck zeker niet ontbreken. Bella Fleck, vooral bekend met zijn bluegrass. Maar nu van hem geen bluegrass, maar scarlatti. dat is toch wel apart. Op de banjo, terwijl het oorspronkelijk voor klaversembel geschreven is... door Giuseppe Domenico Scarlatti, maar je hoorde hier op de banjo... de Bela Fleck. 1984, An Innocent Man. Toen verscheen die LP van hem met dit drumloze nummer... voor The Longest Time. De Radio 1-cd van deze week, dat is een Franstalige. De band die komt uit België, uit Wallonië. Ze noemen zich Suarez. sans Comme deux putains de réacteurs sur les ailes de mon planeur. Je suis toujours aussi rêveur quand je repense à ce bon temps. Il avait pas de règles, il avait pas d'heure sur l'horloge de nos 18 ans. T'étais comme cadeau, tiroir de nos projets d'ado. Des guidons de super moto à l'avant de nos vieux vélos. Je suis toujours aussi songeur quand je repense à ce bon temps. Plus de week-ends que de semaines, calendrier de nos vingt ans. T'étais comme un souvenir d'enfant un idéal au fil du temps. T'étais comme la route des vacances. T'étais comme un souvenir d'enfant, un idéal au fil du temps. T'étais comme la route. arrière. Et tant mieux, allons de l'avant. Ce passé rempli de commères et d'amis jamais trop présents ne sera jamais à la hauteur de tout ce que je vis maintenant. altijd zo te zijn. Als je Franstalige muziek hoort op Radio 1, zelfs eh, midden in de winter... <laughs> als het uh, is van de regen... Zelfs dan hebben we hier bij Radio 1 zonnige klanken van je in de Franse taal. En in dit geval kon je luisteren naar Suarez, een gezelschap uit eh, Wallonië... die de Radio 1-cd van deze week hebben. Décideur, dat is de titel van het album. En ik liet je luisteren naar het nummer Tétécom. Misschien heb je ze afgelopen zomer nog in Weert gezien op het Festival. En wat deden ze een fantastisch optreden. De mannen van Crosby, Stills en Nash. En die hadden een idee. Eh, ze waren weer bij elkaar. Ze hadden het idee eh, opgevat om alsnog een keer een cd te maken. En die cd die zouden ze nemen onder leiding van eh, Rick Rubin. Maar al gaandeweg uh, met de voorbereiding bleek dat eh, meneer Rick Rubin eigenlijk niet zoveel tijd had en energie had om deze cd met eh, deze drie iconen te maken. Dus hebben ze besloten om uit elkaar te gaan. Crosby, Stills en Nash. Ze zullen een toekomstige cd in ieder geval zonder Rick Rubin gaan maken. Rick Rubin die trouwens ook de producer is geweest van het materiaal dat van Johnny Cash de afgelopen tien jaar is verschenen. Crosby, Stills en Nash, dus afgelopen zomer in Weert. En hier zijn ze dan zonder die producer Rick Rubin. En ook dit liedje was afgelopen zomer te horen daar op de weide in Weert. In 1969, Crosby, Stills en Nash en hun Marrakesh Express. Looking at the world through the sunset in your eyes.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 They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're digging me to Marrakesh. All on board. Het viel meteen op. The America's Express met eh, David Cosby, Steven Stills en Graham Nash. 1969 haalde dat de diverse hitprazen en ook het jaar daarna. <laughs> Dat bleef nog eventjes eh, doorwerken. Vrij liedje is het altijd gebleven door de jaren heen. En zoals ik al zei, ze zijn van plan een eh, cd te gaan maken met geen nieuw materiaal erop. Het worden allemaal oude liedjes, covers. Maar op deze manier uitgevoerd zal het zeker wel mooi klinken. Maar maar dus zonder Rick Rubin erbij. Dit wordt Frans van Deursen. Een opname uit Spekers met Koppen van vorig jaar. Repertoire van Tom Waits. En geen borrel meer te krijgen. En de nacht gaat op slot. De stad brak en leeg in het bleke ochtendlicht Chant fluit, verder geen geluid. Hier een hond, daar de melkboer en ik. De vrouwen van hier blinken als klatergoud. Een vreemde heeft hier geen verweer naar huis toe. Maar ik ben bang dat jij de deur dicht houdt. Als het moet leg ik mijn hart aan je voeten neer. Ik weet ik ben een klootzak en een egoïst. Onbeholpen, onbehouden en ontrouw. Ik zal altijd blijven vreemd gaan, zelfs nog in mijn kist. Maar mijn liefde is alleen voor jou. Ik heb mijn laatste stuiver aan een hoer besteed. Te dikke lipstick en een te dunne reet. Ze rekenden mij de hemel voor. We gingen met mijn geld vandoor. Maar je weet dat ik nog altijd van je hou. Geloof niet wat ze zeggen. En vergeet wat je ziet. Ik lijk misschien wel slecht, maar ik ben de kwaadste niet. Ik zal gek worden van spijt als jij me nu verliet. Want mijn liefde is alleen voor jou. mooi gedaan. Dat is mooi vertaald. Frans van Deurs, zoals hij 27 november klonk... in Café de Floren in Utrecht tijdens Spijkers met Koppen... want daar zong hij toen dit liedje. Mijn liefde is alleen voor jou, een Nederlandse tekst. De muziek is van Tom Waits en het album... want er is een cd van Frans van Deursen verschenen... waarop hij die songs van Tom Waits in het Nederlands zingt. Die cd die heet Scherven van een leeggedronken nacht. Ja, als we dan toch over Tom Waits hebben. <laughs> Dan kan ik de verleiding niet weerstaan om de man zelf ook nog even te laten horen. hoewel even, dit duurt ruim zes minuten. Tom Talbot's Blues uit 1976. Van Small Change, het album. Wasted and wounded It ain't the moon did God would I pay can I borrow a couple Oh. We vinden maar niet. beetje. Pauze. zou ik me niet gaan praten, <laughs> want dan ben ik eh, mijn geld ook niet waard. Je hoorde in ieder geval eh, Jimmy Smith op het orgel. En hij mompelde ook zo hier en daar even wat tussendoor. De Organ Swinders Blues kon je van hem horen. En dat werd opgenomen in 1965. En daarvoor had je dan Tom Waits in de persoon... waarin hij nog eens een keer uit 1976 van zijn album Small Change... dat hele fraaie Tom Trouts Blues liet horen.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 maar dan met eh, de zang van Huub van der Lubbe. Gasten uit België die op Eurosonic komen, daar zullen we even aandacht aan besteden. Deze bijvoorbeeld, de mannen komen uit Kortrijk... In 2009. Toen hadden ze in België een hit met hetgeen wat ik je nu laat horen. 15 Floors, dat is de titel van de song. En de naam van de band Balthazar. dat was gisteravond, dat is vanavond, dat is morgenavond in eh, Groningen. Buitenlandse bands, beginnende buitenlandse bands... die in diverse etablissementen zullen optreden. En Balthazar is een van die bands. En je hoort ze met eh, een succes van een tijdje geleden, 15 Floors. En dan op zaterdagavond in de Oosterpoort in Groningen... dan allemaal beginnende Nederlandse artiesten. Ruben Heijn is er een van tweede single van de man. Elephants was de eerste en dit is de opvolger ervan. Je kan gaan luisteren naar Somebody to Love. Half past four I'm on my way home. Walking down that same old street. She caught my eye, I've never seen her before. Just don't know what came over me. I said to her, I want I said to her, I want what you want, and we want somebody to love. Who's to say that I can take a chance? Who's to say today's not my day? She walks like she's on top of the world. Can I get her to look my way? wonder if you want what I want. We want somebody to love. Mm, somebody to love. I can blend the words like colors paint a picture of an was only love. Won't you give this boy a time so I can make you mine? If only for one afternoon, we'll both never forget. Think podium, namelijk de 3FM Serious Talent Podium. Het Serious Talent Podium, daar zal hij optreden en andere artiesten die daar zullen verschijnen. zijn Handsome Poets en Krach. Dat is op eh, het podium van 3FM Serious Talent. En dan aan het eind van de avond de uitreiking van de popprijs... naar de artiest of band die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd... aan de Nederlandse popmuziek het afgelopen jaar. Volgens mij kan dat alleen maar deze zangeres zijn. Caro Emerald. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. And you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls you bluff. He is the ace you never thought he'd played that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you'll see the stars. And when you look around, you know the room by heart you've never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream it? I have never dreamed, dreamed a night like this. How many times have I been waiting by the door to hear these chimes? To hear that someone has just arrived mm, and open up to see my world before my eyes. That silhouette creates an image and a night I can't forget. It has a scent of something special I can't rest. If I resist temptation, oh, I know for sure that I will lose the bet. I walk away and suddenly it seems I'm not alone. Mm, in front of me he stands. I stop before he goes. I've never dreamed it. Have you ever dreamed believe that I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheap to cheat. Could you ever dream it? I have never dreamed, dreamed a night like this. Ooh. voor Emerald, zoals eh, vorig jaar 14 mei klonk in Met het oog op morgen. En daarmee hebben we het weer gehad voor deze nacht. Je hebt kunnen luisteren naar De Nacht Vindt Anders hier bij de Varen op Radio 1. De muziek van alle kanten, zo dadelijk het nieuws van alle kanten... met Lara Renze en Marcel Ooster. Mijn naam is Groen Een mooi weekend verder. En tot volgende week. De groetjes. Hoi.